kunnen met hun web een verstopping veroorzaken... waardoor in het ergste geval brand kan ontstaan. De auto's zijn verkocht in de Verenigde Staten, Canada, Mexico en Puerto Rico. Het weer plaatselijk dichte mist en lichte vorst. Later op de meeste plaatsen zonnig, alleen in het noorden hardnekkige bewolking.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 Want we zijn hier in storm naartoe gelopen. En het is, eigenlijk is het eh, shit weer. <laughs> maar goed, we gaan lekker jazz maken. Wat heb jij uitgezocht? Nou, ik denk eh, een beetje, een beetje big bands-achtig. Want het is toch stormachtig weer. Dus dan kan er ook wel een beetje geluid via de radio naar buiten. Ik had erop, ik had erop gerekend en daarom ik, eh, <laughs> heb ik wat rustige muziek tussendoor eh, gaan we draaien. Nou goed, tot lopen dat, eh, dat belooft dat. Ik heb wel een, een hoop muzici meegenomen die ook in Zandvoort hebben gespeeld. En je had het over een big band. Ik heb ook een big band meegenomen die... dat, nou, het was een, een, een aangename verrassing om die band toen in de krocht te horen spelen. En eh, ik geloof dat dat nog nooit uh, op CFM Jazz op zondagmorgen ten gehoor is gebracht. Dus daar zal ik ook een heel mooi stukje van draaien. Goed, luisteraars. Ja, eh, zoals altijd begon ik natuurlijk met Close to You. Gezongen door Diana Washington en begeleid door Lionel Hampton, de bekende orkestleider. Ja, wat heb ik al zo uitgezocht? Nou, ik wil beginnen met natuurlijk niet iemand die in de krocht heeft gespeeld hier in Zandvoort. Maar <laughs> ook een fantastisch artiest is. Trouwens zijn er twee. En ik heb gekozen voor John Coltrane op de tenor en Johnny Hartman, de, de crooner. En ik heb het stuk uitgezocht dat heet Die, die Skated to You. If I should write a book for you that brought me fame and fortune too. That book would be like my heart and me, dedicated to you. book would be like my heart and me. lights up my way to you because with you I know a lifetime could be just one heavenly day. that star would be like my heart and me dedicated luisteraars. Eh, deze Foolish Things. E- eindelijk had ik hem dan toch. Uh, Dijkhuizen. Lang gezocht eh, naar deze cd. Maar dankzij jouw koor heb ik hem toch te pakken gekregen. En ja, er was een live uit de Pompoen. In, in Groningen is dat. En hij werd begeleid door Rijn de Graaf, Marius Beets en Erik Ineke. We blijven op zoek gaan naar, naar deze fantastische tenor. En, eh, want ik vind toch de cd, After Hours is het trouwens, heet die cd. En het is eh, ja, hartstikke goed, leuk, fantastisch om naar te luisteren. Maar goed, Cor, wat heb jij voor de luisteraars op de draaitafel eh, neergelegd? Nou, ik zal een beetje zachtjes beginnen. Dus ik heb wat ouder cd'tje van Ellen Harris. Ja. En die speelt dan met het Metropoolorkest. Nou, dan gaan we naar luisteren. Hoe heet het stuk? Het stuk is Looking at the World Through a Rose-Colored Glass. Fantastisch. Looking at the world through rose colored glasses, everything is rosy now. Looking at the world and everything that passes seems a rosy hue somehow. Why do I feel so spry? Don't wink your eye. Needn't guess, I confess, certain someone just said yes in a bungalow, all covered with roses. I will settle down, I vow. That's why I'm looking at the world through rose-colored glasses. Everything is rosy now. glasses. Everything is rosy now. Looking at the world and everything that passes seems a rosy hue somehow. Why do I feel so spry? Don't wink your eye. Mean yes, I confess. Certain someone just said yes.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 dit was dus Laura Vici met een groot orkest. En het eh, liedje heette The Best Is Yet To Come. En zo is ook de, eh, de titel van de cd. Oh, dat is een hele leuke cd trouwens. En is, eh, heel veel bekende mensen spelen er toch wel mee hoor. In dat, het orkest. Het is een, ik denk geen bestaand orkest, maar samengesteld speciaal voor deze opname. Nou, eh, we hadden het over een beetje big band. En ik zei al dat, wij, dat ik aangenaam verrast eh, was in de, in de krocht toen, dan, toen er een big band kwam. En die band heette Cabanza, Big Band Cabanza. En eh, uiteraard hadden ze een cd bij zich. En die heb ik, hebben we gekocht, hè, Cor. En ja, gewoon een hele leuke amateurband met eigenlijk zowat professionals erbij. Ik heb gekozen door een stuk geschreven door Van Heusen en Burke... Het is een arrangement van, de, van uh, Thijs Welvaart. En volgens mij is dat de dirigent. En een solo van Adam Spoor op de tenor. Een Zandvoorter trouwens. <laughs> Eh, ook regelmatig bij ons in het programma te gast. Uh, u naar Cabanza in polkadots en moonbeams. and laughter. I know the meaning of the words ever after, and I'll always see polka dots and moon. Ja, luisteraars, dit was natuurlijk eh, Open Country, geschreven, gearrangeerd door Paul Berner. Paul Berner die heeft een prachtige cd gemaakt, Open Country heet hij. En het is een basspeler. Hij was ook een paar jaar geleden in de, in de krocht als eh, vervanger van uh, Tom Timmermans. Oh, nee, Erik Timmermans. En eh, het was fantastisch. Nou, deze cd had hij toen bij zich. En de eh, stukken die erop staan zijn werkelijk fantastisch. Hij werd begeleid door onder andere Monty Alexander op de piano. Frits Landersberg vibrafoon. Ed Verhoef gitaar. En Dre Pallemerts op de drums. Een cd om niet te verspaden. Leuk om deze weer eens, eh, weer eens na jaren op uh, Jazz op deze zondagmorgen te laten horen aan uw luisteraars. Goed, Cor. Eh, wij hebben nog een kwartiertje voordat we naar de klok van 11 gaan. En dan gaan we het volgende stuk van ons jazzprogramma doen. Maar wat heb jij op de rijtafel neergelegd? Ik heb nu een stukje van eh, Curtis Stig Stigers. Het is niet te geloven, die heb ik ook straks bij me. Ja, dat is dan jammer. Maar <laughs> dan, heb ik een stukje van... Your mind is on vacation. We gaan naar hem luisteren. sitting there yakking right in my face. Gonna have to put you in your place. You know if silence was golden, couldn't raise a dime Because your mind is on vacation And your mouth is working overtime You're quoting figures yeah, And dropping names You're telling stories About the days You're over laughing When things ain't funny you're trying to sound like your big money. You know if talk was criminal, you would lead life of crime. Because your mind is on vacation and your mouth is working promises that you can't keep. You don't like this little song I'm singing, just grin and bear it. All I can say is if the shoe fits, wear it. And if you must keep talking, please try to make it right. Because your mind is on vacation and your mouth is working overtime. Dit was het nummer Blanco no Samba van het orkest van Lorenzo Tucci. Lorenzo Tucci, hebben we daar, daar wel eens wat van gedraaid? Uh... We hebben er wel eens wat van gedraaid, ja. Want de, naam komt mij eigenlijk, moet ik zeggen, nooit van gehoord van die, eh, van die man. Maar goed, hij heeft een leuke band. Ja, het is een heel leuk orkest. Eh. Is het een Nederlander? Of, nee, het is, het is een <laughs> buitenlander. Zuid-Europa. Zuid-Europa, goed. Nou, ik heb een, eh, drie weken geleden hadden we in de krocht een eh, trombonist, een, een Belg. En ik ben er zelf jammer genoeg niet geweest, want ik, eh, ik was jarig die dag. Dus dan moet je, heb je andere verplichtingen. Maar ik hoorde dat, dat de zaal goed vol zat. En dat het eigenlijk een fantastisch, fantastisch middag was. Middag was met, dat, Hans, dat had Hans met zijn trawant Hans Rijmers die trouwens eh, in tweede uur ook nog even langs komt. Want die heeft natuurlijk weer wat te vertellen over het volgende concert. Wat in eh, volgende maand natuurlijk er is. En eh, goed, ik heb wel een stukje muziek uitgezocht. Maar misschien neemt hij ook nog wel wat mee. Ik weet het niet. Maar goed, er was een, een tromboniste, Phil Abraham. Een belletje. En nou, ja, spelen kon die goed. En ik heb een cd van hem gekregen. En dat gaat over allemaal songs van de Beatles. En eh, nou ja, goed, je kan van alles uitkiezen. Ik heb gekozen voor u luisteraars en voor mezelf en voor koor. En voor een kleine gasten eh, in de, in de studio. Ehm, die zit mee te luisteren. Arts Day Night. u naar, luistert u naar Phil Abraham. Ja, luisteraars, en zo zitten we al eh, tegen de klok van 11 en zit het eerste uur ZFM eh, Jazz er op deze regenachtige, stormachtige jazz zondagmorgen en alweer op.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 waarbij drie Nederlandse militairen gevangen zijn genomen, zorgvuldig gepland was... In de Telegraaf zegt Berlijn dat hij Defensie goed genoeg kent om te weten dat er nooit sprake is geweest van dichtzinnigheid. Berlijn spreekt van een zorgelijke situatie omdat Gaddafi Den Haag onder druk kan zetten met de drie gevangen genomen Nederlandse militairen. Gisteravond waren er op de Libische tv beelden te zien van de drie Nederlandse militairen en de links-helikopter waarmee de drie van het marineschip Tromp naar de Libische kustplaats Sirte vlogen. Premier Rutte zei dat alles erop is gericht om de drie militairen gezond te laten terugkeren naar Nederland. ABN AMRO zegt een goed jaar achter de rug te hebben. De bank leed wel verlies, maar dat komt alleen door eenmalige kosten. In 2009 maakte ABN AMRO 274 miljoen euro winst. In 2010 sloeg dat om in een verlies van ruim 400 miljoen. Dat is volgens de bank te wijten aan het verlies op de gedwongen verkoop van de Hollandse Bankunie... en de kosten van de fusie met Fortis. Zonder die kostenposten maakte ABN een miljard euro winst, veel meer dan het jaar daarvoor. De bank profiteert van het herstel van de Nederlandse economie. Op de A50 bij Hoendeloos zijn gisteravond twee voetgangers aangereden. De slachtoffers zijn twee Poolse vrouwen. Eén van hen overleed ter plaatse en de andere is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie kregen de vrouwen ruzie terwijl ze samen in de auto zaten. Daarop werd de auto op de vluchtstrook geparkeerd en stapten de vrouwen uit en staken de weg over. De andere automobilisten die bij het ongeluk betrokken waren bleven ongedeerd. Het weer plaatselijk dichte mist, later op de meeste plaatsen zonnig, alleen in het noorden hardnekkig.